Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De begrotingsregels van de Europese Unie worden niet versoepeld. Dat hebben de regeringsleiders vandaag op de EU-top in Brussel besloten. Wel mogen landen de ruimte die de regels bieden optimaal benutten... om zo de economische groei te stimuleren. Landen als Italië en Frankrijk kunnen daardoor langer de tijd nemen... om hun begrotingstekort omlaag te brengen. Hevige regenbuien hebben in delen van Zuid- en Midden-Limburg vanavond voor veel wateroverlast gezorgd. Onder meer in Echt liepen wegen onder water. In Susteren moest een ondergelopen tunnel worden afgesloten. En in Beek werden straten afgezet omdat doorrijden niet meer mogelijk was. Verder meldde de brandweer omhoog gekomen putdeksels en ondergelopen kelders. Albert Heijn waarschuwt dat de Hub Holland hamsters die bij de kassa's worden weggegeven gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Kleefstickers op de achterkant van de knuffeltjes kunnen losraken. Als kinderen die in hun mond steken, kunnen ze stikken. Mensen die hun kinderen toch met de hamsters willen laten spelen... moeten eerst het stickertje verwijderen, adviseert Albert Heijn. Het ministerie van Defensie weigert voorlopig om zeven bestelde helikopters af te nemen van de fabrikant. Er zijn nu al dertien van die NH-90 helikopters in gebruik en die hebben allerlei mankementen. Ze slijten en roesten, er zitten ontwerpfouten in en daardoor kost het onderhoud veel meer dan verwacht. Minister Hennis wil van de fabrikant NH Industries weten hoe de problemen worden opgelost en wie dat gaat betalen. De Buma Boy Edgar prijs gaat dit jaar naar pianist en componist Jeroen van Vliet. De jazzmuzikant vindt het een kunstwerk van Jan Wolkers en 12.500 euro. Van Vliet krijgt de prijs op 14 december uitgereikt in het Bimhuis in Amsterdam. In het juryrapport wordt Van Vliet een meesterlijke pianist genoemd die muziek maakt waarin je je verliest. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar verder opklaringen. Het koelt af tot 13 graden. Morgen wisselvallig met buien en wat zon.